Mariette Krol met het NOS Journaal. Onderhandelingen met Brussel over uittreding uit de EU te beginnen. 494 lagerhuisleden stemden voor, 122 tegen. Vorige week stemde het lagerhuis ook al voor... maar een debat over de details maakte een nieuwe stemming noodzakelijk. Aan de stemming ging een debat van drie dagen vooraf... Uit onvrede met de brexit nam een van de parlementsleden van Labour ontslag als schaduwminister van Economische Zaken, omdat hij weigerde de partijlijn uit te dragen. Bij politieinvallen in huizen en bedrijfspanden in Brabant is 325.000 euro in beslag genomen. De invallen waren op negen plekken en er zijn ook auto's, scooters, administratie en sieraden meegenomen. Er is niemand aangehouden. De actie werd gehouden in een groot onderzoek van de politie en de Belastingdienst... naar fraude en het witwassen van crimineel geld. De EOD heeft in een café in Amsterdam een klein explosief onschadelijk gemaakt. De omgeving in de buurt van het Leidseplein was enige tijd afgezet. Het NFI gaat het explosief onderzoeken op sporen. Mogelijk gaat het om een handgranaat die iemand naar binnen had gegooid. En het Rode Kruis schort zijn hulpactiviteiten in Afghanistan voorlopig op na de aanslag in het noorden van het land. Zeker zes Afghaanse medewerkers van het Rode Kruis werden doodgeschoten. De hulporganisatie wil eerst achterhalen wat er precies is gebeurd... voordat de activiteiten in Afghanistan worden hervat. Vermoedelijk zitten strijders van terreurorganisatie IS achter de aanslag. Het weer, vannacht gaat het vriezen van min 1 in het zuiden tot min 6 in het noorden. Door de oostenwind voelt het de komende dag ook koud aan...